4 uur, Onnoduif Nederwit met het NOS-journaal. De Verenigde Naties waarschuwen voor verergering van de hongersnood in Somalië. Vorige maand riep de VN een hongersnood uit in twee regio's in het zuiden van het land... waar meer dan 3,5 miljoen mensen wonen. Maar nu lopen de inwoners van nog eens vijf andere regio's het risico dat er te weinig te eten is. Volgens VN-ondersecretaris-generaal Emos kan dat alleen worden voorkomen als er nog eens een kleine anderhalf miljard dollar beschikbaar komt. De VN organiseert binnenkort samen met de Afrikaanse Unie een internationale hulpconferentie. De Hoorn van Afrika heeft momenteel te kampen met de ergste droogte in 60 jaar. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het schuldenakkoord. Onder de tegenstemmers waren de ultraconservatieve republikeinen van de Tea Party... die elke verhoging van het schuldenplafond afwijzen... en die nog veel meer hadden willen bezuinigen. Ook de helft van de democraten stemde tegen. Vooral omdat er geen belastingverhoging voor de rijken is afgesproken. Nu het Huis van Afgevaardigden het schuldenakkoord heeft goedgekeurd... moet alleen nog de Senaat het groene licht geven. Dat levert naar verwachting geen problemen op. De stemming staat gepland voor de komende middag om 6 uur Nederlandse tijd. Bij een explosie op een speedboot in het Alkmaardermeer in Noord-Holland... zijn negen mensen gewond geraakt, waaronder vijf kinderen. De speedboot lag met twee andere boten bij een eilandje toen de motor ontplofte bij het starten. In totaal belanden 10 tot 15 mensen in het water. Een volwassene en een kind zijn met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. De andere gewonden zijn met lichtere brandwonden opgevangen in ziekenhuizen in de buurt. De boot die ontplofte is daarna gezonken. De twee andere boten raakten beschadigd. Dan het weer, vrijwel onbewolkt en minima rond 13 graden. Overdag veel zon, aan zee wordt het 24 graden... en landinwaarts kan het 28 graden worden. Tot zover het NOS-journaal. Dan ANWB Verkeersinformatie op de A76 Heerling, Heerlen richting Geleen. Tussen de Duitse grens en knooppunt Kunderberg komt u een spookrijder tegemoet. Haalt u niet in en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker. Ja, goede goedenacht, goedemorgen. Het is vier uur geweest. Er zijn een heleboel mensen die worden langzaam wakker... en die moeten misschien weer naar het werk toe. Misschien moeten het ook wel voor het eerst weer na hun vakantie. Ik wens jullie eh, veel sterkte daarbij. En misschien denkt u nu, vier uur... ach, het wordt tijd om eens een keertje lekker in slaap te gaan vallen. Nou, blijft u dan ook nog even luisteren. Want de komende uur gaan wij mooie muziek draaien... om een beetje bij in slaap te vallen of om mee op te staan. En de eerste plaat die wij gaan draaien... dat is Terence Trent D'Arby met Sign Your Name. that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is need a team. is dat toch een lief, lief liedje. Zowel eh, technicus Rolf als ik eh, zaten het zachtjes voor ons uit mee te neurien... hoe zoet het dan ook is. Ehm, en eh, Extreme, More Than Words, ja. Ehm, extreme maakt eigenlijk best wel extreem stevige muziek... maar krijgt dan toch een hele grote hit met, met zo'n langzaam, liefdevol lied. En eh, daar gingen eh, een aantal rockbands hun in voor. Faith No More eh, een prachtige cover, I'm Easy, ook een topnummer geworden. Metallica Nothing Else Matters. Ze hebben echt, echt ook een heleboel andere goede platen gemaakt. Maar dat was toch ook eigenlijk misschien wel hun grootste hit. Um, daarvoor draaiden wij ook nog Nelly Furtado met I'm Like a Bird. En wij gaan verder met um, nou ja, ook een legende. Hij leeft nog, maar hij maakt eigenlijk geen muziek meer. Dat is zo jammer. Eh, Bill Withers, Lovely Day. moonlight hurts my eyes. And something without warning, love bears heavy on. impossible to fake. When someone else instead of me always seems to know Here it comes to take me. Try to walk away, but here it comes to break me down. I'm struggling every day. You might think I'm crazy. You'll say I didn't try, but all I really want right now is to make you. Jones met Don't Know Why. En daarvoor draaiden wij Wouter Hamel, See You Once Again. Die gast die, eh, gaat natuurlijk ontzettend goed, eh, nog steeds ook. Eh, en sinds zijn debuut op, op, op North Sea Jazz is het, is, het achter elkaar, is het achter elkaar succes voor hem.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 Oh, ooh, said nothing in this whole. Dat was uh, eh, Blauwtsoen. En uh, eh, Blauwtsoen die maakte even een... Eh, een op, op, opnieuw eigenlijk maakte hij Redemption Song... wat we natuurlijk kennen van Bob Marley. Maar oh, wat deed hij dat goed. Dat je het bijna niet meer... Uh, die meer En toch is het, het is nog steeds heel mooi. Blauw is een bijzonder mens. Ehm, hij is ook filmmaker, muzikant en wielenliefhebber. We hebben misschien, heeft u hem al gezien in de avondetappen vorige week. Was het vorige week? Of de week daarvoor? Nou, is laat. Um, hoe dan ook. Maar hij ehm, komt met een eh, bijzonder filmproject in oktober. Eh, en dat wordt dan uitgezonden. En het is ook op DVD verkrijgbaar. Il Lombardia. Dus deze geweldige muzikant met een voorliefde voor de ukulele en de banjo... maakte ook gewoon nog even een hele mooie film over wielrennen. En daarvoor draaiden wij Alicia Keys met eh, If I Ain't Got You. Wij gaan nu verder met Suzanne Vega. Luca. dat waren de mooie laatste gitaar. Eh, tonen van Mr. Mister met Broken Wings. Wat een klassieker van een plaat uit 1986. En daarvoor draaiden wij Amy Grant en Vince Gill met eh, House of Love. Amy Grant maakte haar eerste album in 1977. En inmiddels heeft ze al meer dan 25 albums gemaakt. Ze heeft ook een heleboel projecten gedaan, daarnaast nog eens. Zij is eh, eh, na een scheiding hertrouwd met de countryzanger, dat is Vince Gill. En daarmee heeft ze dus House of Love opgenomen. En wij gaan nu luisteren naar Joshua Radin... met Brand New Day. Some kind of magic happens late at night when the moon smiles down at me and bathes me in its light. I fell asleep beneath you. In the tall blades of grass.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 om even eh, te denken aan de hoorn van Afrika de komende week. Want we zitten, of deze week, want we zitten in de actieweek voor de Hoorn van Afrika... waar een eh, vreselijke, fresco hongersnood heerst. Ehm, wij gaan straks na dit uur verder met muziek draaien.